Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Neuroloog, dat heeft letselschade-expert Drost gezegd. Hij reageert op het nieuws dat Janssen Steur in Duitsland weer aan het werk is. Drost staat bijna 200 oud-patiënten van de neuroloog bij. CDA-kamerlid Bruin Slot wil dat minister Schippers actie onderneemt in de zaak. Schippers moet van het CDA contact opnemen met de autoriteiten in Duitsland. In Nederland loopt een strafzaak tegen Janssen Steur Onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren, terwijl dat niet zo was. Politie en voorbijgangers hebben bijna een uur lang niets gedaan om de slachtoffers te helpen van de verkrachting half december in de Indiase stad New Delhi. De studenten van 23 lag bijna een uur lang ontkleed en bloedend op straat. Dat zegt de vriend die tegelijk met haar werd aangevallen tijdens de verkrachting. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. De verkrachting leidde tot massale protesten in India. De politie in Amsterdam heeft in een sloot bij een sportpark een Kalashnikov gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar sporen van de schietpartij van afgelopen zaterdag in de staatsliedenbuurt. Bij die schietpartij werden twee mannen doodgeschoten in hun auto. Vermoedelijk is de Kalashnikov daarbij gebruikt. De slachtoffers waren bekenden van de politie. Vandaag zijn in Amsterdam meerdere locaties langs de vluchtroute van de daders onderzocht. Er zitten zo'n 80 rechercheurs op de zaak. Bij een woningoverval in Breda zijn een agent en de bewoner van het huis vanavond gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Tijdens de zoektocht naar de twee overvallers werd de motoragent neergestoken. Het gebeurde op een paar honderd meter van de woning. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en droog.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 The kind of guy you wonder is he messing with my head? You're tired of going places you can't scream and shout. Tired of someone saying when you can and can't go out. And I'ma show you how it feels when it's good.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 Okay, now you're really going to die. And now you're going to die. Ask me for a gang number. one more time. DJ, DJ, prime club minister. Play my track, cause the beat is sinister. Strobe light, blink, blip, blip, blink, blink. I feel like somebody roofied my drink. J-j-j- dance floor politics. Asses out, asses out, your shorty. You's about to get worked the fuck out. okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Okay, Lamborghini Mercy. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Okay, Lamborghini Mercy it. Yo, chick, she so thirsty. I'm in that TC Lambo with your girl, she tryna jerk me. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Pull up, yo. Thank you. de 4 januari 2013. Dit was alweer de eerste See It van 2013. Velen zullen er nog volgen. En ik zeg ja, volgende week vrijdag zijn we gewoon weer bij je. We bedanken Layback Luke voor zijn jaarmix 2012. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wel in ieder geval. En ik zeg volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we weer bij je met nieuwe frisse vrijdag nieuwtjes.